Suzanne Vries met het NOS Journaal. Een protest in Tel Aviv tegen de regering is uit de hand gelopen. Demonstranten raakten slaags met de politie. Volgens de demonstranten is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking... en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. Op het Oost-Afrikaanse eiland Zanzibar zijn acht kinderen en een volwassene overleden... na het eten van zeeschilpad. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Dus niet duidelijk waar het vlees vandaan kwam en of het over de datum was. Het vlees van zeeschilpadden wordt als delicatesse gezien op het eiland. Het eten ervan is niet zonder risico. Soms leidt het tot een soort voedselvergiftiging. In 2021 kwamen ook al eens zeven mensen om het leven... na het eten van zeeschilpaddenvlees. De autoriteiten op Zanzibar hebben een rampenteam samengesteld... dat er bij mensen op aandringt om het vlees te laten staan. De burgemeesters van Bil en Meersen in Limburg hebben de noodverordening bij Maastricht-Aken Airport verlengd met 48 uur. Afgelopen middag demonstreerden actievoerders van Extinction Rebellion daar. Dat doen de klimaatactivisten omdat er mensen met privéjets naar de kunstbeurs TFAF komen. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk afgelopen avond in eigen huis gewonnen van Vitesse. De wedstrijd eindigde in 3-1. RKC kwam na een klein half uur op voorsprong. Vlak voor tijd scoorde Kramer nog in leeg doel. Daardoor hebben de Brabanders nu vijf punten voorsprong op de Arnhemmers... die op een directe degradatieplek staan. Eerder vanavond won SC Twente van Sparta Rotterdam met 2-1. Almere City SC Utrecht eindigde in gelijkspel met 1-1.